Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Holland wordt vanmiddag en vanavond gestaakt. Daardoor zijn in Rotterdam, Nijmegen en Utrecht niet alle speeltafels in gebruik. De FNV denkt dat een paar honderd medewerkers het werk zullen neerleggen. Dat betekent dat er onder meer geen roulette, blackjack en poker kan worden gespeeld. Er wordt actie gevoerd omdat FNV Bondgenoten en Holland Casino het niet eens kunnen worden over een nieuwe CAO. Het college Bescherming Persoonsgegevens krijgt er vanaf 1 januari veel taken bij, maar geen extra geld. Voorzitter Koonstam vreest dat vanaf volgend jaar veel gevallen van grootschalige privacy-schending niet kunnen worden onderzocht door een personeelstekort. Bedrijven en instanties maken steeds vaker gebruik van persoonsgegevens. Er valt veel geld mee te verdienen. Volgens Koonstam is het college als waakhond niet meegegroeid. Een spookrijder heeft op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet een ernstig ongeluk veroorzaakt bij het knooppunt Benelux, meldt de ANWB. Volgens de politie zijn er drie auto's en een vrachtwagen bij betrokken. Vier mensen zijn gewond geraakt, onder wie twee kinderen. Ook de spookrijder raakte gewond en is aangehouden. Het is nog onduidelijk hoe die op de verkeerde weghelft terecht is gekomen. De weg is dicht tussen Delft-Zuid en knooppunt Benelux. Een tijger en een geit in Rusland krijgen een eigen reality show. De dieren werden een maand geleden vrienden in een safaripark bij Vladivostok... nadat de geit als levende prooi bij de tijger was gezet. De geit sloeg een eerste aanval af, waarna de tijger besloot de geit in zijn nabijheid te accepteren. Ze zijn nu de hele dag samen, behalve s'nachts. Dan slaapt de geit in het tijgerverblijf en de tijger zelf op het dak. Er hangen nu vier camera's om de dieren heen... waarmee belangstellenden de opmerkelijke vriendschap kunnen volgen. Het weer, vanavond nog droog, maar vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Morgen valt er nog een enkele bui en blijft de bewolking overheersen.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 Dat gaat overigens niet al te lang meer duren volgens Rijkswaterstaat. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. En nog eentje bij Rotterdam op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam-Krooswijk 10 kilometer.